Jelle Visser met het NOS-journaal. Voor de gouden tip die leidt naar de vondst van Tanja Groen... is meer dan een half miljoen euro opgehaald. Het geld wordt ingezameld door een stichting die is opgericht door Peter R. de Vries. Meer dan de helft kwam binnen nadat hij woensdag werd neergeschoten. De Vries zei bij de start dat hij in een jaar 1 miljoen euro wilde ophalen... voor de zaak Tanja Groen, de studenten die in 1993 in Maastricht is verdwenen. Als er meer geld binnenkomt, dan komt dat ten goede aan beloningen in andere zaken. Israëliërs met een verzwakt immuunsysteem kunnen voortaan een extra vaccinatie met Pfizer-BioNTech krijgen. De regering bekijkt nog of zo'n boosterprik ook wordt aangeboden aan de rest van de bevolking. Ondanks de hoge vaccinatiegraad neemt in Israël het aantal besmettingen weer toe, met name door de Delta-variant. Pfizer en BioNTech zeggen dat een extra inenting de hoeveelheid antistoffen in het lichaam fors verhoogt. Duizenden inwoners van Cuba hebben gedemonstreerd tegen het communistische regime van president Díaz-Canel. Ze scandeerden daarbij leuzen als vrijheid en stop de dictatuur, meldt onder andere de BBC. Demonstraties zijn zeer ongebruikelijk op Cuba, waar de communistische partij de enige partij is. Díaz-Canel volgde dit jaar Raúl Castro op, de broer van de overleden oud-president Fidel Castro. De Belgische minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil nog niet zeggen over ruimere openingstijden voor de horeca en heropening van het nachtleven in België. Hij zegt in een interview dat hij absoluut geen zin heeft om in het Nederlandse jojo-beleid terecht te komen. Van den Broeke wijst erop dat de meeste Belgen nog niet volledig gevaccineerd zijn en dat het daarom nog te vroeg is om alle remmen los te gooien. Hij zegt dat de Nederlandse situatie laat zien dat je geen loze beloftes moet doen.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 Je veux le bifton, pas de beau Chérie, coco, fais ma faute. Mm, mm, pas de beaucoup. Appelle-moi Catalina, mia, ah, mm, mm. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais, Appelle-moi Catalina, mia, ah, Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule.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 Chérie Coco, fais ma photo. Fais-moi hum hum, pas de bobo. Appelle-moi Catalina, mais hum. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais. Hum. Appelle-moi Catalina, mia. Hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi tout déboulé.